Short Sjoerd en Daas wat Trump betreft komt eh, Iran weer aan tafel. Gaat Iran praten over vrede. Het was eigenlijk eh, vanaf het moment dat hij deze actie, eh, deze militaire precisieactie... die hij afgelopen zaterdagavond aankondigde. Sinds dat moment heeft hij eigenlijk gezegd... nu is het tijd voor vrede. Hij wil de angel eruit trekken. Hij wil natuurlijk ook voorkomen dat er te veel tegenreactie komt van Iran. Het was opnieuw een onrustige nacht in Israël en Iran waarbij ze raketten op elkaar afvuurden. Israël heeft onder meer een militaire basis ten zuidoosten van de hoofdstad Teheran onder vuur genomen. In Israël klonk in de nacht opnieuw het luchtalarm vanwege een Iraanse aanval. In de Amerikaanse staat Michigan hebben beveiligers bij een kerk een schietende man gedood. Volgens de politie hebben ze daarmee voorkomen dat de man het vuur kon openen op 150 kerkgangers. De man begon zondagochtend bij de kerk in Wayne, ten westen van Detroit, te schieten. Een kerkganger die er net aankwam besloot met zijn pick-up truck om op hem in te rijden. Daarna schoten beveiligers hem dood. De ochtendspits krijgt vandaag te maken met afgesloten wegen en rijstroken vanwege de NAVO-top in Den Haag die morgen begint. Wegen tussen Schiphol en Den Haag zijn vrijgemaakt voor regeringsleiders en andere delegatieleden. Rijkswaterstaat roept op om thuis te werken of het openbaar vervoer te nemen. De afsluitingen duren tot vrijdagochtend 5 uur. En deze week trouwt Jeff Bezos, de steenrijke oprichter van Amazon... met zijn vriendin Lauren Sanchez in Venetië. De bruiloft duurt drie dagen en de halve stad wordt afgehuurd. De inwoners van Venetië zijn daar niet zo blij mee... en het protest tegen de bruiloft neemt dan ook toe, hoort correspondent Angelo van Schaik. Wij zijn niet tegen het huwelijk op zichzelf, zegt Joshua David... Eh, lid van de protestbeweging No Space for Bezos... maar wel eh, tegen de manier waarop er met eh, Venetië wordt omgegaan. Er komt een hele rijke man die als een soort koning Venetië gebruikt als een persoonlijke pretpark. Op de bruiloft zijn 250 VIP-gasten welkom, waaronder Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio en Kim Kardashian. Krijg je nog wat weer. De dag begint bewolkt en er trekken buien over het land.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 you know you want it to. So tell me what you wanna do. Come on, baby. Yes, that's appeal. I can't take it no more. Gotta have it. Yes, Your sex appeal. keep myself free. You're ducking and moving just to hide the bruises from all your enemies.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 Volgens Israëlische media is er een militaire basis in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran geraakt. En in Israël ging vannacht op,